Visser met het NOS-journaal. Acteur Piet Reumer is overleden. Reumer is vooral bekend door zijn rol van inspecteur De Kok in de tv-serie Baantjer. 1963 werd hij bekend bij het grote publiek door zijn rol naast Rien van Nuenen in Stiefbeen en Zoon. Later speelde hij in Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker. Twee stukken van Eli Asser. Voor zowel Stiefbeen Schaap als voor Baantjer kreeg Reumer de televisiering. Daarnaast was Reumer 13 jaar lang betrokken bij de televisieuitzending van de intocht van Sinterklaas. En ook presenteerde hij het jeugdprogramma Het Spanterom. In 2007 werd Piet Reumer ereburger van Amsterdam. Hij stierf, 83 jaar oud, in het bijzijn van zijn familie. Noorten Albayrak dient een klacht in tegen de NOS bij de Raad voor de Journalistiek. De op non-actief gezette directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vindt dat er schade is toegebracht aan haar persoonlijke en professionele reputatie. In september bracht de NOS naar buiten dat de bedrijfscultuur bij het COA onder Al-Bayrak ernstig was verziekt. Ook zou onder haar leiding te veel zijn uitgegeven. Kort daarna werd Al-Bayrak op non-actief gesteld omdat ze minister Leers onjuist zou hebben geïnformeerd onder meer over haar inkomen. Vorige week bepaalde de rechter dat Albayrak op 1 maart weer aan de slag mag bij het COA, maar de ondernemingsraad liet gisteren weten dat ze voorlopig maar beter niet kan terugkeren, zodat het onderzoek zorgvuldig kan worden afgerond. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Hij kreeg enige tijd bekendheid eh, in 2003 eh, toen hij ruzie kreeg met de toenmalige Italiaanse premier Berlusconi. Die noemde hem geknipt voor een rol als kampbewaker. Schulz is voorzitter geworden met steun van de Christendemocraten. Het weer, zonnig en weinig wind bij een graad of 4. Morgen steeds meer bewolking en smiddags en s avonds vanuit het westen regen. In de loop van de middag wordt het minder koud.